uurlang uur lang de beste DJ-sets. Dit, is de Slam Mix Marathon. Right now. Jarno van der Wielen. de man die alleen flitsmarsen gebruikt in Nederland... want in België zelf krijgt hij te veel meldingen. Las Vegas is dit uur met Reality.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 Ze zingt eh, minimaal 30 keer Only Love. Daarvoor nog een veel voorkomende track in de Slam Mix Marathon. Emmanuel Jal en Gora hoor je voorbij komen in de set van Last Frequencies. En ik zei het in het begin van de set al. De man die alleen flitsmarsen opent in Nederland. Want in België krijgt hij te veel meldingen. Staan er dan veel flitsers? Veel meer dan in Nederland? Nou, dat niet, maar wel vaker de melding slecht wegdek. Let op, let op, slecht, wegdek. slecht wegdek. Let op, slecht wegdek. Voordeel aan België. Uit België, last frequencies in de mix. Over yo, cause I make the beats for the underground. sound in de Slam Mix Marathon. Het is de set van Last Frequencies op je favoriete zender. Dit is Slam. En Slam is eigenlijk degene die de hete kolen uit het vuur haalt. We zoeken op welke track je net hoorde onder andere. We fixen een vrije dag voor je, zoals gisteren in de ochtendshow Early Birds. En we zijn op zoek geweest naar het leukste wachtmuziekje van Nederland. Als je toch moet wachten, weet je wel, in de klantenservice... Waar kun je dan het beste naar luisteren. Het is geworden AED-partners, verkopen hartapparaten... En wat hebben ze als wachtmuziekje? Staying Alive. En dat is ook nog eens het ritme waar je moet reanimeren. Hulde voor hun. Shout aan de AED Partners. Verkozen in de Slam Ochtendshow. Tot leukste wachtmuziekje van Nederland 2024. Hoe ga je vandaag? Het is vrijdagochtend, 9 minuten over half 9. Laat je moed even weten via de app van Slam. Vrolijk of blij, het mag er altijd zijn. Goedemorgen. DJ, bring this back. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring this back. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that back. DJ. Bring differently. As a shadow washes over me, I just don't wanna leave. Precies. En ik zei het al, hoe is de moed vandaag? In kokkie is bijpakken, mensen. Tot ziens. Eindelijk is die er weer hoor, de zon. Jongen, jongen, jongen. Ja, deze set is natuurlijk sowieso het zonnetje. Maar het aftellen is begonnen. Here we go. Woep woep. Lekker Maurice Winkels weer de app van Slam. En dan hoor je ook nog Sunshine van Rookie. Nou ja... Met zometeen Nico Parisi. Mentor komt eraan naar Francis Marier. Dit is Hasla. streets of New York, rocking in the souk of Marrakesh, headed to the hills of Nairobi, on the way to the beaches of Rio, getting ready to bouger, bouger.